Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij sommige ziekenhuizen in Limburg gaan ze richting code zwart. Dat betekent dat het zo druk is dat ze moeten kiezen welke patiënten ze wel en niet behandelen. De laatste tijd worden er weer hartstikke veel coronapatiënten binnengebracht, zegt deze ziekenhuisdirecteur. Als er niet snel nieuwe maatregelen komen, is hij bang dat de zorg in Limburg helemaal vast gaat lopen. We willen ook de minister nog een keer doordringen van de ernst van de situatie in deze regio. we lopen voorop in die vierde golf, laat ik het maar zo zeggen. Maar dit gaat ook in de rest van Nederland eh, gebeuren. Eh, en wij houden dit ook gewoon niet vol. Mensen zijn moe, zijn uitgeput eh, in de zorg. er moet gewoon iets gebeuren. Dit kan niet. We gaan totaal vastlopen. De bezetting is nu al op het niveau van kerst vorig jaar, zegt hij. niet iedereen krijgt dit te horen. Welkom u belt met het landelijke coronatest-afsprakennummer van de GGD. Want de afsprakenlijn voor een coronatest is af en toe overbelast. Je krijgt dan een bandje met het verzoek om later nog eens terug te bellen. Ook online lukt het niet altijd meer om een afspraak te maken. De beste tijd om naar bed te gaan is tussen 10 en 11 uur s'avonds. Blijkt uit een Brits slaaponderzoek waar 88.000 mensen aan meewerkten. Volgens de onderzoekers sluit het het best aan bij je biologische klok en is het zelfs beter voor je hart. In Amsterdam wordt streng gecontroleerd op scooters en snorfietsen die op het fietspad rijden. Op veel plekken mag het niet en moeten ze tussen de auto's en bussen op de weg. Deze jongen vindt het allemaal maar onduidelijk. Er komen heel veel regels, helmplicht die aan het uitstellen is, die toch wel weer ingaat en weer aan het uitstellen. Heel veel mensen hebben volgens mij ook een scooter verkocht en zijn weer terug naar fietsen gegaan sinds die regel, toch? Ja, ik ga nu met OV. Ik ben het eerlijk, ik ben het gewoon zat geraakt. Ik ben op een gegeven moment gewoon met OV gegaan. mensen die nog wel op de scooter stappen moeten dus extra goed opletten. Op meerdere plekken in Amsterdam zijn camera's neergezet die aan de hand van kentekens checken of scooters dus wel op de goede plek rijden. Het weer. In het westen is het bewolkt, maar in het zuidoosten schijnt juist volop de zon. Morgen zijn er vooral in het noorden wolken met kans op wat regen, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En net als vandaag wordt het 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. Vertraging is 5 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je 10 minuten tijdverlies...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 Her angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he?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 door het stijgend aantal coronapatiënten. Het hele systeem loopt vast, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring... aan demissionair minister De Jonge. De Poolse premier Morawiecki noemt de situatie aan de grens met Wit-Rusland bedreigend voor de hele EU. Gisteren probeerde een grote groep migranten, daartoe aangezet door Wit-Russische grensbewakers, de grens over te steken. En het bestuur van de Nederlandse Triathlonbond stapt per direct op. Aanleiding is een rapport over de sociale veiligheid binnen het Nationale Trainingscentrum in Sittard. Na onderzoek bleek dat er sprake was van pesten, uitsluiting en roddelen. Het weer bijna overal droog en het wordt een graad of 11.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 Shopping spree, dat is minimaal 2k. laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. Oh, We onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven. One oh, mijn oh, army, je weet ik ben een soldier.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 Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen Alsof jij me wilt testen, je spera ah. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah.